Ja, het was al langer een wens van de linkse oppositie, maar ze haalden er nooit een meerderheid voor. Vorige week is er nog een eh, motie ingediend door de SP en die werd ondersteund door GroenLinks en PvdA. En ja, eh, dat was al meerdere malen ingediend. En nu opeens maakte de VVD eh, een draai, ondanks coalitieafspraken die ze hadden. En dus komt de huurbevriezing er toch. Het gaat niet om enorme bedragen. Waarschijnlijk scheelt het de huurders zo'n 6 euro per maand. Het kabinet zet alles op alles om de avondklok toch goed juridisch af te tikken. Ze hebben een spoedwet gemaakt en die naar de Tweede Kamer gestuurd. Die kan er morgen al over praten. Vrijdag kijkt de Eerste Kamer er dan nog naar. Gisteren werd de avondklok afgeschoten door de rechter... omdat het nu niet goed geregeld is. En er is positief coronanieuws. Wetenschappers denken dat ze een neuspray hebben ontwikkeld... die 24 uur beschermt tegen het virus. Bij fretten werkt het spul. Als dat bij mensen ook zo is, heeft het flink wat voordelen zou je kunnen denken aan een vliegtuig waarin je met 300 mensen in een kleine ruimte zit, waarvan je niet zeker weet of iedereen gevaccineerd is of mogelijk virus verspreidt, dan kun je jezelf hiermee beschermen. Het ligt helaas niet volgende week al in de winkels. Eerst moeten ze dus nog testen of het bij mensen ook werkt. Een snelle trein tussen Groningen en de Randstad heeft nogal wat vertraging opgelopen. Een jaar om precies te zijn. De nieuwe lijn zou in 2023 in gebruik worden genomen, maar door corona wordt dat een jaar uitgesteld. Het weer dan nog, vannacht overal droog en het koelt af naar een graad of 5. Morgen in de ochtend schijnt soms de zon. In de middag neemt de kans op regen toe. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat het verkeer muurvast op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Bij onval is de vertraging meer dan 50 minuten.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 Luisteren door de hele wereld. Tot 18 vanavond het programma Gastduinen, aflevering 2 alweer. Gaat snel. Eh, mijn naam is Rob Audi En straks hoor je nog tracks van onder andere Joe Jackson, The Parcels, Nina Simone en een gospel track van de Como Mamas. Maar nu eerst is eh, de ene helft van het duo, eh, Tuxedo Meyer Halfwater. Nini Simone hoorde je met de Backlash Blues. Daarvoor 07 met Today. En we begonnen dus uh, met Meyerhoven. Je kent hem als, het, eh, als de ene helft van het duo Tuxedo. Ze hadden een dikke hit met Do It. En hier ging dus solo met Henry en Ginger Ale. Eh, volgende plaatje, Move Upstairs van de komen Mamas. I said what's up? Oh yeah. never satisfied. Oh yeah. In life placement. Oh yeah. Or dwell. Oh yeah. I didn't know. Oh yeah. I was just a prisoner. Oh yeah. Living in a cell. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. But now oh, yeah. you're dwelling. Oh yeah. On the first floor. Oh yeah. God's love. Oh yeah. And I soon. Oh yeah. yeah, yeah. Oh, yeah. Read by Jesus, y'all. Oh, yeah. Lonely carpenter, yeah. Oh, yeah. From Galilee. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. But now, oh, yeah. You know what dwell in. Oh, yeah. On the first floor. Oh, yeah. God's love. Oh, yeah. Did I soon. Oh, yeah. We'll be waiting. Oh, yeah. To move yeah. Oh, yeah. I said. Move upstairs. What you say, girl? Move upstairs. We got to move it. Upstairs. In our room upstairs. Move upstairs. We got to move it. Upstairs. In our room upstairs. Move upstairs. We got to move In my room upstairs. Oh, that is why. I get so happy. I'm so happy. Yeah, to one day. Ze kijken zo gemeen, maar ze zingen oh zo vrolijke gospel. Google ze maar eens, de dames van de Como Mamas. De nieuwste tel gaat de stal van Deptone Records, van het klein label uit Brooklyn. Ze hebben zich gespecialiseerd in het in zadel helpen van artiesten die al jaren aan de weg timmeren, maar moeizaam aan de bak komen. Zo zijn ze, of beter gezegd waren ze, want beide overleden helaas, verantwoordelijk voor het succes van Charles Bradley, The Screaming Eagle of Soul en Sharon Jones en haar begeleidingsband de Dap Kings. En die Dap Kings ken jij ook als begeleidingsband van Amy Winehouse. Vrolijk dus, happy Ghost Wie is nog meer vrolijk? Robin Fick, zijn nieuwe single Take Me Higher. Time Over Here van zijn gelijknamige album uit 2020. was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. So tonight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. the night. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. It's overnight. Frankrijk... was een van de grote smaakmakers van het North Jazz Festival in 2011... nadat hij talloze prijzen in Frankrijk en in Europa in de wacht had gesleept... waaronder die van beste zanger. Kwam net als Flavons ook in 2020 met een nieuw album genaamd Addicted to You. Je hoorde van zijn album Soul natuurlijk het nummer Seven Nations Army. Vervolgens DJ Vadim met Black is the Night en de Parcels met Overnight. En nu uit Sydney Sticky Fingers met How to Fly. I take the break, the world. Taylor hoorde je tot, uh, uh, tot straks, na de klok van 7 uur. Never you, it seemed to me Is everything that it should be Loving you the way I do Should be crystal clear to you You got a thing for me Even the blind could see Something you got Can't beat it Oh, wow, girl, I need, girl, I need that thing, girl, I need, girl, I need it. That thing, that thing, babe, I need, I need it. Oh yeah, oh yeah, babe, I need. Mm, something you got weakens me. Mm, I get in like one, two, three. Sometimes I do something wrong. We hug and kiss and it's all gone. Ain't that cool? You got a thing for me. Even the blind could see something you got. Can't beat it. No, no. That's why, girl, I need, girl, I need. Yeah, boo, yeah, boo, boo, boo, I need. That thing, that thing.